islamitische terreurbeweging ISIS achter de aanslag. Het weer, vandaag flinke periode met zon, vanmiddag wat stapelwolken. In het zuiden kan lokaal een bui ontstaan en het wordt 24 tot 28 graden. Morgen in het oosten kans op een bui en het blijft warm.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 Rond deze tijd wordt er op de luchthaven van Kharkov in Oekraïne een korte ceremonie gehouden bij de vliegtuigen die zometeen naar Nederland vertrekken. Na de ceremonie worden de laatste tien kisten met slachtoffers het vliegtuig ingedragen. Op de luchthaven zullen verschillende hoogwaardigheidsbekleders een toespraak houden. En daarna worden de eerste 50 lichamen naar Eindhoven Airport gevlogen. Naar verwachting komen ze iets voor vier uur vanmiddag aan en dan is er een minuut stilte. In die tijd zullen er op geen van de Nederlandse Nederlandse vliegvelden toestellen starten of landen. CDA Tweede Kamerlid Omtzigt wil van de VS, Groot-Brittannië en Duitsland opheldering over het uitwisselen van privégegevens. Hij wil weten of ze gegevens over mensen hebben uitgewisseld die ze volgens hun eigen wetten niet mochten verzamelen. Omtzigt werkt aan een rapport van de Raad van Europa over de nsa affaire Hij wil ook van de Amerikaanse regering weten waar zij in Europa lokale wetten heeft overtreden. Meer dan 40 stafleden en campagneleiders van Greenpeace eisen alsnog het ontslag van campagnedirecteur Pascal Husting, dat meldt de Volkskrant. Husting raakte vorig jaar in opspraak omdat bekend werd dat hij al twee jaar voor zijn werk per vliegtuig heen en weer vloog tussen Amsterdam en Luxemburg. Daar woont hij. In reactie zegden honderden Greenpeace-leden hun lidmaatschap op. De Rabobank heeft een grote netwerkstoring. De website van de bank, het internetbankieren, het mobiel bankieren, de apps en het telefoonverkeer en de computers van de bank. Die liggen er allemaal uit. Volgens een woordvoerder van de bank ligt het probleem bij de software en is er geen sprake van een cyberaanval. Volgens de woordvoerder kan de storing nog wel even duren. Het weer, zon en stapelwolken in het zuiden, lokaal een bui. Het is 24 graden op de Wadden.